En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit terug bij Pixel Radio Show 1402 hier op ZFM. We gaan weer beginnen met het album van Kerani, Sense of Time. Kerani is het uh, artiestennaam van Erika Kelen. Ehm, en we gaan ons bezighouden met eh, track 6 en 7 van het album. Het is eh, Touch of Love Prelude en het is eigenlijk een nummer Touch of Love. Dat gaan we doen. Um, moest even eh, kijken. Wat wereldmuziek zit er ook in dit programma weer. Afrika Mama's. En eens even kijken, we hebben nog wat, uh, eh, The Sounds of Faransi. Dat is van een, van een meneer waarvan ik de, de naam absoluut niet kan uitspreken. Maar het is allemaal wel van het label ARC Music, Arc Music uit Engeland. Net zoals het... Eh, Floating Free van Wim. En Wim eh, heeft zijn album eh, uitgebracht bij AD Music. En dat is ook eh, een, label uit Engeland, maar houdt zich bezig met elektronische muziek. Dat is natuurlijk heel wat anders dan de wereldmuziek van Art Music. Veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1402. You're listening to Peaceful Radio, your station for good music. bethoza la mantombazana mm. awela umvula awelela ngaphesheya kolwandle mm. ostep aside walala wasala phesha yagolwadle oh step aside walala wasala skazamia awololo sebekwela umkhumbi kanoma ayakathoza la I mantombazana awalumvula awalela ngaphesha yakolwandle oh step aside walala wasala skazamia Hi, this is Richard Schulman.